Uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een grote storing bij Facebook en Instagram. Sinds drie kwartier stromen de meldingen binnen op allerlei storingswebsites. Mensen kunnen niet inloggen of geen DM's naar elkaar sturen en ook Facebook Messenger ligt plat. Meta, het bedrijf achter Insta en Facebook, heeft nog niets laten weten. We weten niet hoe lang die storing nog duurt. Pro-Palestina-demonstranten hebben vanmiddag het vragenuurtje in de Tweede Kamer verstoord. Ze riepen leuzen en hingen een Palestijnse vlag op. Kamervoorzitter Bosma gaat aangifte doen. Het is zonder meer verwerpelijk wat hier gebeurd is. En ik neem ook met klem afstand van iedereen die op welke manier dan ook eh, vergoeilijkt... of dit probeert goed te praten of stelt ze hebben een punt inhoudelijk. Want dat hebben ordeverstoorders op geen enkele manier. De ongeveer 25 demonstranten werden uiteindelijk weggehaald door de politie. Op veel plaatsen is het vandaag gewoon dinsdag, maar natuurlijk niet in Amerika. Daar is het Super Tuesday, een belangrijke dag op weg naar de presidentsverkiezingen, zegt correspondent Marieke de Vries. Het is de dag dat in 16 staten en gebiedsdelen voorverkiezingen gehouden worden... en de dag dat de meeste gedelegeerden te winnen zijn voor de kandidaten. En die gedelegeerden die kiezen op de partijconventies komende zomer... uiteindelijk wie de presidentskandidaat wordt van welke partij dan ook. Waarschijnlijk wordt het weer Trump versus Biden, net als vier jaar geleden. Reizigersvereniging Rover vindt dat de NS en ProRail de boel beter op orde moeten krijgen. Er vallen telkens treinen uit en de kaartjes worden alsmaar duurder. Daardoor pakken steeds minder mensen de trein, zegt Rover. Sommige mensen krijgen ze sowieso niet de trein in, hoort verslaggever Harro Brouwer. Wat ik vind van NS en alles, vind ik allemaal... Eh, ik heb er wel een mening over, maar ik denk niet dat het een goed idee is om dat uit te spreken het ligt eraan wat voor mening het is. <laughs> ja, ik, krijg echt ja, als ik, ik ben aardig als ik zeg dat ik een bloedhekel heb aan eh, het openbaar vervoer in Nederland. volgens Rover moeten de NS en ProRail onder verscherpt toezicht worden geplaatst. De Tweede Kamer praat rond deze tijd trouwens over de NS. Onder meer over de steeds duurder wordende kaartjes. Het weer grijs en druilerig bij een graad of 10. Vannacht droogt het op. Morgen krijgen we weer een hoop meer zon. Dan is het een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 130 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum een kwartier. Kwartier op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A5 dicht. Dat is vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij Knop en Raasdorp. 3 kilometer file met een half uur vertraging daar. 20 minuten vertraging op de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer. Als je vanuit knooppunt Watergraafsmeer rijdt, dus dat is op de binnenring van de A10 Zuid. Dan naar de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Kwartiertje vertraging vertraging bij Afrit Nieuwveen. En ook een kwartier vertraging nog steeds bij Broek in Waterland als je over de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn rijdt.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 en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat het kabinet plannen maakt voor de bouw van niet twee, maar vier grote kerncentrales. Ruim een jaar geleden besloot het kabinet al dat er twee nieuwe centrales moeten komen in Borselen. Nu moeten daar nog twee bij. In het voorstel staat alleen niet waar de twee extra kerncentrales moeten komen. De bitcoin heeft een recordhoogte bereikt van 69.000 dollar. In november 2021 was het laatste record. Volgens analisten komt de stijging doordat bitcoin sinds januari ook via de beurs gekocht mag worden. Bij tv-presentator Martijn Krabbe is een vorm van kanker gevonden, schrijft hij op Instagram. De 55-jarige KB trekt zich voorlopig terug uit het openbare leven. Het weer, het is grijs en regenachtig. Morgen af en toe zon en maximaal 12 graden.